Die provincies hebben het meest last van de vergrijzing. Er overlijden meer ouderen dan dat er kinderen worden geboren. En ook verhuizen veel jongeren naar de Randstad vanwege studie en werk. De bevolkingskrimp is het sterkst in het zuiden van Limburg. Het aantal inwoners van Heerlen en Kerkrade neemt tot 2040 met bijna 15% af, verwacht het CBS. Eindhoven heeft een veroordeelde pedoseksueel... die zijn straf heeft uitgezeten... verboden weer in de stad te gaan wonen. Het is voor het eerst dat er in Nederland dat in gebeurt. Burgemeester Van Gijzel gebruikt een artikel uit de gemeentewet... over het handhaven van de openbare orde om de pedofiel uit de stad te weren. De man heeft 47 maanden, 27 maanden vastgezeten voor ontucht met kinderen van 10 en 13. Omdat de cassatie bij de Hoge Raad nog loopt... kan de man voorlopig niet onder toezicht van de reclassering worden geplaatst... De reclassering is het niet eens met het besluit van de Eindhovense burgemeester. De man dreigt nu in de anonimiteit te verdwijnen... en daardoor neemt de kans op herhaling toe, zegt de reclassering. Hoge snelheidstrein Vira rijdt morgen weer tussen Amsterdam en Rotterdam. Vorige week werd de dienstregeling uit voorzorg stilgelegd. De bovenleiding van de HSL veroorzaakte te veel elektromagnetische straling. Daardoor zouden seinen en wissels op het gewone spoor ernaast op hol kunnen slaan. Spoorbeheerder ProRail heeft daar een technische oplossing voor gevonden. De hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam werd vorige maand in gebruik genomen. Reizigers zijn met de Vira 16 minuten sneller op hun bestemming dan met een Intercity. Het weer, vandaag veel bewolking en van het zuidwesten uit gaat het af en toe regenen.